Jobboot met het NOS Journaal. De dode watervogels hadden zoals verwacht het vogelgriepvirus H5N8. Uit voorzorg werd gisteren al besloten tot een landelijke ophokplicht voor pluimvee en een algeheel vervoersverbod. De H5N8-variant is besmettelijk en dodelijk voor vogels. Vermoedelijk is het virus naar Nederland gekomen via andere Europese landen... waar ook al besmette dode vogels zijn gevonden. Het aantal sterfgevallen door mazelen is de afgelopen 15 jaar met bijna 80% gedaald. Dat zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Jaarlijks overlijden nog altijd ruim 130.000 kinderen aan de ziekte, vooral in Afrika en Zuid-Azië. De WHO denkt dat het aantal sterfgevallen nog verder kan dalen. Als alle landen zich inspannen om elk kind te vaccineren, kan de wereld zelfs mazelenvrij worden. In het Witte Huis hebben de Amerikaanse president Obama en zijn opvolger Donald Trump anderhalf uur met elkaar gesproken. Volgens Obama was de sfeer tijdens het gesprek uitstekend. Het was voor het eerst dat de twee elkaar spraken. Tijdens hun ontmoeting zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen, zei Obama, onder meer over een soepele machtsoverdracht. Trump wil Obama in de toekomst vaker ontmoeten, zei hij. Hij wil graag advies van de zittende president. Op 20 januari wordt Donald Trump beëdigd als 45ste president van de Verenigde Staten. Servië heeft de Nederlandse terreurverdachte Ramona S. uitgeleverd aan Nederland. Ze werd begin september in Belgrado aangehouden. Ze zou onderweg zijn geweest naar Syrië en Irak... om deel te nemen aan de strijd van terreurgroep IS. Ruim een jaar geleden bekeerde de vrouw van 26 zich tot de islam... en zou zijn geradicaliseerd. Vrijdag bepaalt de rechtercommissaris of ze langer vast moet blijven zitten. Het weer ook vanavond buien, later opklaringen. Vannacht op veel plaatsen droog. In het oosten kans op lichte vorst. Morgen eerst bewolkt, later ook zonnige periode. Het blijft met 6 graden aan de frisse kant. In het weekend overwegend droog en geregeld zon. Aan de temperatuur verandert dan weinig.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 Die vond het weer heel erg interessant om hem weer op all repeat te zetten. Het bedje wat ik eh, moet gebruiken als ik de aankondiging doe. Welkom bij deze Alternative FM. Het is vandaag 10 november. En in de navolging van vorige week hebben we vandaag ook weer iemand live in de studio. En dat is iemand uit Amsterdam die komt spelen. Dat is Ro. Die, die gaat vandaag eh, wat, eh, wat, eh, wat dingetjes doen. Dan pak even de microfoon. Dan kunnen we nog heel even snel wat, er wat bij zeggen. Yes, ja. Nou ja, hey Ro. Want je hebt een EP uitgebracht, hè? Klopt, ja, ja, ja absoluut. Ja, ik heb een EP uitgebracht met nummers die ik vorig jaar eigenlijk heb geschreven. Ja. En ehm, ja, ik dacht van, nou, ze moeten nog wel eventjes een keer echt serieus op Spotify en, en de andere platforms. Ja. Dus eh, dat heb ik eh, een maand geleden geloof ik gedaan. Ja. En, uh, Zit ook een leuke clip bij? Ja. en daarna ben ik nog clips gaan maken ermee. ja. ja, ja, ja. dat heeft ook wel geholpen, ja. Wat was dat ook alweer? Dat, dat, nummer waar ik toch, eh, toch wel iets... Eh, ben ik, ben eh, erg gecharmeerd van. Get in your car, Get your and, car and, drive. Ja, dat, dat nummer. ja, ja, ja. ik ga niet zeggen en verlangen van jou vanavond... of je dat nummer hier akoestisch gaat spelen. Maar kan nou, nou, ik kan het wel een keertje doen. Maar nou, ik heb hem nu niet bij me, zeg maar. ik, ik, heb wel, ik ga wel wat andere nummers spelen van, van het album. Ja. Eh, dus dat, eh, Wel gewoon akoestisch, want ik heb ze ook ooit akoestisch verzonnen. Dus, eh. ah, Oké, dus, <laughs> er komen zeker nog wat dingen van bij van de e zeker. Ja. Goed, maak je klaar zou ik zeggen. Ga, nou, ga doen. Dus dat was even de introductie, want nou, Ro is geen helemaal een, niet helemaal een onbekende. Hij is hier eerder geweest met Luc Nijman en dat was onder de, de Rolex Babies. Ja is ook alweer weer een dik anderhalf jaar, zo niet bijna wel twee jaar terug. Eh, Luc, eh, ja, wat wij zeggen nog? Ja, Luc Nijman is eh, nog steeds mijn, mijn... Ik bedoel, hij, ik speel nog steeds met hem samen. Ja. Hij is eh, de toetsenist in mijn band. Ja. Dus, eh, Oké, dus dat, eh, dat gaat gewoon nog hobbelt vrolijk verder. Ja, ja. Het, het, leuke is dat we nog iets van Luc gaan draaien. Maar dan samen wat hij nu opgezet heeft met Rai Saitoshi. Dat Songhouse Productions, dat verhaal. Dus dat komt zo dadelijk ook nog voorbij. En natuurlijk hebben we heel veel leuke dingen in deze alternatieve FM. Eh, dat zeggende heb ik al iets, eh, moet ik eigenlijk al iets eh, klaar hebben staan. Dat heb ik het dus helemaal niet. Maar goed, het is een, een opname in de studio van Papa Lief. Gabby Lieve. En die is met Giels Talentenjacht erg goed bezig. Hier is Empty Road. Pounding of my feet. The pace of my heart. The only things I feel. While walking down this empty road, the sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking down this empty road. I couldn't look behind me in fear of what I might see. I keep holding my attention before it slips away. I'm looking for safety. do is run. was hem. Eh, het nummer Bad in the Sea van Convoy. Daarvoor hoorde je Gabi Lieve met eh, het eh, nummer Empty Room. Empty Rooms? Nee, Empty Room heet het. ja, nee, ik moet het wel goed zeggen. Want ja, want de Empty Rooms, dat Empty Road zelfs. Oeh, kijk, gevaarlijk, gevaarlijk, ja. Als ik het even probeer uit... nee, want Empty Rooms is... ja, je kent het wel van Gary Moore. Inderdaad, die. <laughs> dus we moeten even nadenken. Goed. Eh, maar dat eh, doen we dan even uit de losse pols. Eh, dat waren dus twee nummers achter elkaar. Convoy, daar werd ik door de getipt. Op een gegeven moment door een Nederlandstalige troubadour zou ik het ook weer willen noemen. Dat is Mirko Haarmans. Die, die zei van, dat moet je even toch gaan luisteren. Naar, het is een god in de roos geweest. En dus hebben we hem weer even erbij gepakt. Convoy dus. Ehm, dat waren dus twee nummers achter elkaar. terwijl Ro zich een beetje aan het warm spelen is. Want dat is hij toch allemaal aan het doen natuurlijk ook om Marcus eh, de gelegenheid te geven om het een en ander in te stellen. Nou, eh, is daar niet zo eh, gek veel werk aan, omdat het een, alleen maar een akoestische gitaar is. Ik ben nou alleen nog even nieuwsgierig, want Ro had gisteren nog een plaatje van een nieuwe akoestische gitaar. nou, nee, hij, nou, kijk of die werkt. Ja, hij, werkt wel, die, die microfoon. Maar, maar is dat ook die nieuwe... Absoluut. Het is de nieuwe, de nieuwe akoestische gitaar die Ja, bij. zeker. Bij de nieuwe winkel van Bax... Ja. Lekker promoten. Oh shit, ja. <laughs> geeft niet. Erg hè? Nee, geeft ook niet. ik ben gewoon enthousiast over die winkel. Ja, ja maar eh, wat, eh, wat kan deze gitaar... Eh, wat die andere niet kan? Ja. Ehm, ja, dat is een goede vraag. Hij is gewoon... hij is... Hij is wat, wat duurder. <laughs> <laughs> dus hij heeft ook uh, massief tussenblad, zeg maar. Ja, ja. En een massief voorblad. Dus in plaats van alleen een massief voorblad. Ja. En hij heeft dus net iets meer je kunt er iets harder mee uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Eh, goed, dat, dat is het, eh, nieuwe, het nieuwe materiaal waar, eh, we, we, straks mee blij en aangenaam verrast gaan worden. Vorige week was hier een andere singer-songwriter, maar die kwam niet uit Amsterdam of uit Nederland. Nee, die komt uit Noord-Ierland. En hij heeft mijn hart al gestolen met een nummer. Maar dat had ook te maken met de situatie waar ik in zat op dat moment. En dat nummer dat gaat ook over, maar dan over zijn eigen overleden moeder. Maar goed, eh, dat is de handreiking eh, die ik dan eh, meteen kan doen in dit nummer. The Darker Side van Rob Murphy. When the night falls in and the nightmares come When there's fading light and the day is done I will fight you till the morning comes. I will guard my heart and steady my head. Cause there is hope for all mankind. If we let go of the darker side, there's nothing here and everything is open wide if we let go of the dark. to you. Once upon a time, in a town called Pity, a very depressing place where everyone feels shitty, a boy came and said, I'm doing fine. Well, all the people turned to stupefied head. Did you hear what the boy just said? He must be completely out of his mind. He said, I'm doing fine, so fine, cause in this state of mind, I don't care whatever hurts, cause every tear shed is a waste of time. Singing doop doop. singing doop doop doop doop doop. The sheriff arrived and he said, "People, don't you worry. I'll fix this one. We better save than sorry. A guy that's happy could be dangerous." But then the boy heard his tune again, and people somewhere started smiling when they realized how blunt they'd always been. We're doing fine, so fine. Cause in this state of mind, we don't care whatever hurts, cause every tearshed is a waste of time. Singing doo doo, I ah, oh, we are fine, so fine. Cause in this state of mind, we don't care, read the world with our hands in our pockets, singing doo doo doo doo doo. With the weight of their shoulders and the smile on their mouth the residents of pity shouted out loud The boy is right, he's a good lad. We'll follow his lead, no need to be sad. Now let's all sing. We're doing fine, so fine, cause in this state of mind. Cause every tear shed is a waste of time. Singing doop doo wow, if I'm so fine. Cause in a state of mind, we will carry the world with our hands in our pockets, singing doop doop doop doo. If so in this state of mind, we don't care whatever every tear shed is a waste of time. Once upon a time, a town called Pity changed the B to a W witty. You might guess what the end of sounded like. We're doing fine, so fine, cause in this state of mind, we don't care whatever hurts, cause every t shirt is a waste of time. Singing doop doo out, we're fine, so fine, cause in this state of mind, we will carry the world with our hands in our pockets, singing doop doop doop doop doop. ooit heeft ze dus iets van die EP eh, vooruitgespeeld. Bij ons in de studio. Town Called Pity. En die is ook eh, terug te vinden op de, de EP die Ariane eh, ergens vorig jaar, nee, geloof ik dit jaar nog uitgebracht heeft. helemaal aan het begin van dit jaar. En dat nummer dat heet Town Called Pity van de EP voor Leaves Clover. Dat kan ik erbij zeggen. Nou, ik, heb, je, heb je hem klaar eigenlijk, Ro? dat, dat, ja, dat nummer. dat, ja, man. Oké, nou gaan we eens even kijken of... Eh, dan moet ik eerst even een andere, eh, ander knopje indrukken. Want anders dan, eh, dan werkt het niet. Laat maar eens horen. Dat, het, dit, dit nummer heb jij gemaakt vandaag? Nou, het is, het is vandaag besloten, besloten ik om het te verklaren dat het af was, zeg maar. Oh, dus uh, je hebt een, deal met jezelf gesloten van het is goed. <laughs> <laughs> dus, net op tijd voor ZFM. dat nou, is mooi. Ja, dat is mooi. hoe heet het nummer? Hey Hey. Laat roeren. Hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home. Hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home. Hey, hey. Do you believe that I'm the one to love again? Do you know that I really? a very special friend. I see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear. Come on, tell me the truth now. Is it me or am I not even here? And you say, Hey, hey, hey, hey. If I need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey send Somebody gonna find my way, make my way back home. Hey, hey. If I need somebody, gonna find my way, ease my way back home. Hey, hey. So now I, I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry or can I just twist and shout? Do you think I can make a chance along this road? Or do you realize I don't know how to carry a heavy load? That's when I say, hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home. Hey, hey, Need somebody gonna find your way, ease your way back home. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home. Hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way, hurry your way, come our way, get your way back home. Hey, hey. the grass and spreads before my eyes. And whoa, the sun it'll always shine behind the clouds above me. Though I realize that nothing ever turns out right, and everything fades slowly, like children sobbing softly over. twisted straws and cigarettes and water dripping on my head. And yeah, the bucket's full of crap. The dead lying beside the road, the undergrowth. The springs release the autumn's moan. The cannons and artillery will fire at will when church do over. Hello, wing draws a friendly face or an unborn who appreciates freedom as much as I. I let all my horses run away with papers on their heads that say freedom of will. It's a fraud. en Wouter die hebben zich min of meer eh, laten inspireren door eh, hun grote voorbeelden. Crosby, Stills, Nash en misschien ook wel een klein beetje Young. Want eh, dat is toch wel Everest in de notendop. En dit nummer Billowing Charms" is volgens mij ook het, het langste nummer wat op het album staat. En daarom heb ik hem ook even gedraaid. Ja, niet alleen dat, maar ook gewoon omdat het een <laughs> prachtig nummer is. Maar het komt altijd wel eh, gelegen uit. Eh, we gaan er nog eentje doen en dan denk ik, ga ik eens even kijken. Want eh, het is klaar, hè? Ja, dat dacht ik al. En dan kijk ik ook naar Ro, die is ook er helemaal klaar voor. Dus we gaan zo dadelijk beginnen, maar dat doen we niet zomaar. We, draaien nog één nummer. Uh, is ook een dame die hier geweest is. Ja, we hebben ze toch wel een aantal mensen hier gehad. Jerusa is ooit geweest. En dit was eigenlijk het verhaal waar het allemaal mee begon. Dat, dat nummer dat heet Shadowland. Jeruzalem met eh, Shadowland was dat. En eh, dat bracht de tijd al eh, weer op bijna tien over half negen. ik ga eens eventjes naar de, kant kijken waar Ro klaar staat... voor het werk wat, wat we vanavond van hem gaan horen. Want je gaat een aantal nummers van de EP Alone... Ja, Alone, maar EP. Alone in My EP. E ja. Ja, Spotify en, en, en andere streamingplatforms hebben dat niet zo begrepen. Dus die, die hebben van de titel gemaakt Alone in My. Oh. Dus dat mag ook. Oh, Alone in My. Ja, dat, maar hij heet Alone in My EP. Ja, ja, Op, maar dat begrepen ze niet. Op de, band, op de bandkamp staat het eh, gewoon wel Ja, goed. ja, bandcamp is natuurlijk gewoon... Ja, dat kun je het zelf invullen. Dus, eh. precies. Dus eh, goed, maar daar heb ik hem ook vanaf geplukt hoor. Ja, dus, nou, heel goed. Ehm, ja. wat wou je zeggen? En betaalt zelfs, dus eh, waarvoor ja, heel... Eh, natuurlijk. ik moet, uh, de kleinkunst moet goed en onder, ondersteund worden. Moet, Dat betekent wel een dag droog brood eten, maar goed, <laughs> dat, is dan ook weer niet zo <laughs> erg. Ehm, welke van, van de EP ga je spelen dan? Up, Up, Away. Up, Up, Away. You took on too much work, it is no surprise. I can see the sparkle shining in your eyes. Up, up away, and I'll sing you a song. No one knows the road. Up, up away, and I'll bring you along. Come on and grab your coat, yeah. don't see that picture coming from the sky. She can't see no reason why to look up high. Up, up, away, and I'll sing you a song, humming all the time. Up, up, away, now just sing along. If you don't know the words, just mime, yeah. don't know the words, if you don't know the words, just mime. If you don't know the words, if you don't know the words, if you don't know the words, just mime. If you don't know the words, if you don't know the words, if you don't know the words, just mime. If you don't know the words, if you don't know the words, if you don't know the words, just mime. Up, up away, and I'll sing you a song. No one knows the road hop up away and I'll bring you along. Come on and grab your coat, yeah. Hop up away and I'll sing you a song. I'm in all the time. Hop up away now, just sing along. If you don't know the words, just mime, yeah. If you don't know the words, just mime. het is een beetje, eh, het, lijkt wel een beetje een vrolijk nummer eh, toch? is ook heel vrolijk, ja, zeker. Ja, wel. Oké. Eh, het, het, volgende nummer, Ro. We gaan meteen door. Ah, te gek man. Doen we dat? Ja, waarom niet? Ja. ja. blokjes van twee, dus... Ja, nee, is goed man. The Lonely One, die staat er ook wel op. Oké. Ja, ja, zeker wel. Ehm, ach, ja, dat moet ik alleen heel even een capo... maakt niet uit, maakt niet uit. Eh, eh, er wordt nu even een capo gepakt. Dan ga ik eventjes eh, <laughs> gewoon even het nummer even, wat, wat op de EP staat even zoeken. Want, ja, want hij kan wel, kan wel lopen roepen dat, dat het erop staat. wat zei je ook alweer? Dat hij, the Lonely One. Staat ja, ja, op oh, trekje, trekje drie. Dat was dat. <laughs> ja. Gelukkig. even, even, benauwd. Ja, <laughs> nee, nee, nee, hij staat erop. Dus okay, cool, ik, heb hem, ik heb hem ook... maar ik heb, meest heb ik toch Get Into your uh, Get In eh, The Car, eh, je weet Ja, wel. ja nou, die komt nog wel een keer. Die ga ik nog een keer instuderen. Dat gaan we niet nu doen, nee, maar goed. Nee, nee. Deze dus, yes. The Lonely One. I am lonely now, maybe tomorrow. All I wanted to do was have some fun. Maybe if I dance, there'd be no more sorrow. And I will not be the lonely one. I am lonely now, maybe tomorrow. All I want to do is have some fun. Maybe if I dance, there'll be no more sorrow. Then I will not be the lonely one. If by chance you are a savior. tomorrow. All I wanted to do was have some fun. Maybe if i dance, there'll be no more sorrow. Then I will not be lonely positief eh, gestemd nummer. Eh. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja, qua, melodie. Ja. Zat je ehm, bij het schrijven van, eh, van, de, van, dit, van dit werk... Mhm. zat je toen redelijk positief in je vel of zo? Jawel, ja, ik was blij dat ik lekker liedjes aan het maken was. Ja? Dus ja, ik had... Ehm, ehm, het refrein had ik al, zeg maar... Mm -hmm. I'm lonely now, maybe tomorrow. Ja, had ik Gewoon, dat had ik gedroomd. Want ik, ik, ik droom dus de liedjes. Jij droomt de liedjes, thuis, ja. Eh, maar dan droom ik zeg maar een gedeelte. En de rest moet ik wel zelf afmaken. Ja. Dus, eh, Maar heb jij dan op een gegeven moment ook zo'n eh, zo'n een of ander kladblokje of een bloknootje dan naast je bed. En dat je dan droomt over muziek en dan moet ik het ook gelijk opschrijven? nou, ik neem het op. Je neemt het op? Ja, ik neem het dan wel gewoon meteen op op mijn iPhone. Of op mijn smartphone dus eigenlijk. En dan komt het gewoon op de grote hoop terecht. Ja, en dan ja, zoek ik later tussen al die ideetjes wat ik, <laughs> wat ik aan wil gaan pakken, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan schrijf ik dus eh, de tekst verder uit. En dan eh, maak ik er nog eh, een, meestal een couplet bij. Want die is er meestal niet. Mhm. En dan ga ik aan de slag om het te produceren. Ja. En dan wordt het meestal iets elektronisch. <laughs> Meestal, ja, want dat wat je net gemaakt hebt, dat is, ja... Ik, heb, ik, ik, ik weet ook dat je dus hele andere dingen kunt, kunt maken. Maar dit, dit, dit, dit is wel... Ik vond dat nummer wat je net vandaag hebt besloten, dat is af. Ja. Dat is weer totaal iets anders. Ja, ja, eh, ja, eh, als ik het eh, zou spelen akoestisch, dan zou je dat niet zeggen. Nee, <laughs> nee, dat geloof ik ook niet. Maar, dan is het gewoon wel weer gewoon normale singer-songwriter muziek. Ja. Maar ben jij een beetje electro-fan of electro-minded? Of, ik luister eigenlijk vooral... Ik luister dus niet naar dance of zo, maar ik luister wel veel naar hip-hop. Ja. Ik, ik, geef ook veel les aan, eh, aan eh, schoolkinderen, zeg maar. Mhm. Lagere school, middelbare school. Ja. En eh, die willen graag liedjes horen die ik dan met ze ga spelen. Mm -hmm. En zodoende blijf ik ook heel erg bij de les. Dus al, al die moderne acts zoals Jonna Fraser, Broederliefde, ja. Frenna, al die dingen. Dat, dat ken ik allemaal. En ja, ja al die sounds, die, die, ja, denk ik van ja, dat is wel heel erg, ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, ja. ja het, is, het, het, het, het, eh, het begint echt nu een eh, echt, ja, moet ik het zeggen, eh, een vaste voet onder de grond te krijgen. Er werd altijd een beetje wat, wat, wat, wat, wat raar over gezegd over dat uh, neder hiphop. maar goed, tegenwoordig is daar... wordt dat, serieus, wordt dat vrij serieus genomen? Ja, ja, dat moet ook wel. Want tegenwoordig is het gewoon de, de best verkochte muzieksoort. Hmm. Dus eh, het staat boven Marco Borsato, boven Bluff. Eh, ja, Alles. ja. <laughs> Duidelijk verhaal. Dank, dank je voor eh, het moment. Je mag even, even een kleine pauze nemen. Dus dat komt helemaal goed. want in de tweede uur dan gaan we natuurlijk weer verder met, met Ro. Want ja, we zijn nog niet helemaal klaar. dit is ook iets. dit is gewoon bewerkt. Het, het originele nummer klinkt totaal anders. Maar ze hebben hem even geremixed. En dan klinkt hij zo. Ludovic en I Want You But You're Not The One. kippenvel krijg ik eh, van dit nummer. Het is denk ik ook, eh, naar mijn idee, eh, mijn beste nummer die ik vind op Itch. Het album van Kid Harlequin. Uitgevoerd, de dame die in kwestie hoorde was Marcella Bovio. En dat was het nummer Hound. Wat je dus terug kunt vinden. Nou, we hebben zo direct nog een vol uur te gaan. Eh, en dat eh, is eh, natuurlijk weer in het teken van de EP Alone in My EP van Ro Half Height. Die hier te gast is vanavond. Dus wat dat gaat, gaan wij straks nog veel meer werken van hem horen. nu hebben we nog tot aan het nieuws van uh, 9 uur hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is, ja, ik vind het ook een van de, de betere nummers. Hij stond in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Ik weet niet of hij zoveel stemmen heeft gehaald... dat hij ook straks in de finale staat. Ik hoop het wel, want eh, daar eh, is het nou allemaal om te doen. En het eh, nummer, dat heet Twisted. Ik heb het over One Clueless Friend... die je tot aan het nummer 9 uur hoort. het nummer dat heet Twisted. seems to me that we broke our pledge. Say goodbye. a our secret. Oh, those twisted thoughts, they run down the drain. Those twisted deeds will always call your name. Call your name. We left our promises to die alone. She plants a dagger in a hollow chest destination is the bathroom floor.